De ANWB waarschuwt automobilisten voor gladheid. Vannacht en ook in de ochtendspits kan het in het hele land verraderlijk glad zijn door bevriezing. De gladheid zal pas in de loop van de dag verdwijnen. Ondanks de gladheid en het einde van de kerstvakantie verwacht de ANWB een normale ochtendspits. Dat betekent dat er tussen 8 en 9 uur ongeveer 250 kilometer file staat. De Nederlandse spoorwegen verwachten wel grote drukte tijdens de ochtend- en de avondspits. Vanwege defect materieel zijn veel treinen korter dan normaal. De Egyptische politie heeft verschillende mensen opgepakt na de aanslag op een koptische kerk in Alexandrië op Nieuwjaarsdag. Zeven verdachten zitten nog vast, tien anderen zijn na verhoor vrijgelaten. De afgelopen dag was het in Cairo en in Alexandrië opnieuw onrustig. Er waren demonstraties en honderden kopten vochten met de politie. Dat gebeurde ook na de aanslag op Nieuwjaarsdag. Bij die aanslag kwamen 21 mensen om het leven toen een zelfmoordterrorist zich voor een kerk opblies. In Pakistan is de op één na grootste regeringspartij de MQM uit het kabinet gestapt. Hoewel de regering van president Sardari nu geen meerderheid meer heeft in het parlement, lijkt het kabinet niet in direct gevaar. De MQM zegt er niet op uit te zijn de regering ten val te brengen. De partij verwijt de regering te weinig te doen aan de hoge brandstofprijzen. De MQM is een vrij liberale partij die sterk anti-Taliban is. Kinderboekenschrijfster Hanna Kraan is overleden. Ze werd vooral bekend door haar boekenserie over de boze heks... die voor het VPRO-programma Villa Achterwerk werd verfilmd. Het eerste deel kwam uit in 1990. Haar laatste boek De Tuin van Krik verscheen vorig jaar. Hanna Kraan is 24.